9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Syrische president Assad stuurt zijn leger naar het noorden van het land... om de Turkse inval te stoppen, meldt de Syrische staatstelevisie. Het lijkt erop dat de Koerdische troepen die het gebied in handen hadden... Assad en Rusland om hulp hebben gevraagd in de strijd tegen het Turkse leger. Daarover zou zijn onderhandeld op een Russische luchtmachtbasis in Syrië. Het Turkse leger trok woensdag Syrië binnen... om de Koerdische strijders uit het grensgebied te verjagen. In Polen sluiten rond deze tijd de stembureaus voor de parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid als winnaar uit de bus komt... met zo'n 45 van de stemmen. De partij van premier Morawiecki is vooral populair op het platteland... vanwege de sociale toeslagen die gezinnen krijgen... en de verlaging van de pensioenleeftijd. De oppositie maakt zich zorgen over de kosten van dat beleid... en waarschuwt dat Polen een harde klap zal krijgen als het economisch slechter gaat. Een politieagent heeft gisteren in Texas een onschuldige zwarte vrouw doodgeschoten in haar eigen huis. Een buurman had s'nachts de politie gebeld omdat hij zag dat haar voordeur open stond en de lichten aan waren. Hij was bang dat er een inbreker in huis was. Twee agenten kwamen op de melding af. Een van de agenten, een witte man, zag de vrouw in huis en schoot haar vrijwel direct dood. Het Nederlands elftal is weer een stap dichter bij het EK gekomen... door een 2-1 overwinning op Wit-Rusland. In de rust stond Oranje met 2-0 voor... na twee doelpunten van uitblinker Wijnaldum. Die noemt het tweede doelpunt zijn mooiste ooit voor Oranje. In de tweede helft ging het moeizaam en moest Nederland een tegendoelpunt incasseren. Door de krappe overwinning blijft Oranje aan kop gaan in groep C. Een gelijkspel in Noord-Ierland is nu voldoende om plaatsing voor het EK zeker te stellen. Het weer, vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen enige tijd motregen, later op de dag ook af en toe zon... met nog een enkele bui. Het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op het eh, Amsterdam Dance Event eh, traden afgelopen jaar ruim 700 DJ's op met meer dan 80 locaties. En dit resulteerde in ruim 375.000 bezoekers. Het leuke aan het Amsterdam Dance Event is dat je tijdens die event op verschillende locaties kan komen. En de diverse clubs zullen ook hun deuren openen tijdens het Dance Event 2019 voor de feesten. Dit jaar zullen er naar verwachting zo'n 55 verschillende locaties zijn waar gefeest kan worden tijdens het Amsterdam Dance Event van 16 tot en met 20 oktober. En één ding staat vast, ook tijdens het Amsterdam Dance Event kan je het langslopende danceplatform van de Nederlandse radio de hele dag door dag en nacht ontvangen. Op Dance Radio hoor je natuurlijk de vele DJ's van de eerste dancezenders van Nederland. Vanaf 1980 tot nu, om er maar een paar uit te lichten. Radio Disco Action, Satellite Empire, Laser FM, Reflex en Counterpoint. De voorbereidingen voor het eh, dance event zijn in de volle gang. En vanaf aanstaande woensdag gaat het echt los. Nu alvast een opwarming voor de oldschool dance freaks. Ik zou zeggen, blijf voorbij tot 12 uur. Dit is de Downtown Dance Show. Ik ben Remy Jam en I want to spend some time with you. Spend Some Time With You. Zeker tot 12 uur live, de Downtown Dance Show. Deze topper van Elton Edwards. Hij bracht de plaat uit in 1981, maar inderdaad in de zomer in 82 bereikte hij het hoogtepunt in de Hard One Billboard 100. Bleef eh, maar liefst 10 weken staan in de chart. Een lekkere plaat die ook inderdaad in de Dance Radio Classic Top 100 eh, heeft gestaan. Als ik me niet kan eh, vergissen. Volgens mij ook inderdaad, zelfs nummer 1. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Dance Radio Classic eh, Top 100 die altijd wordt uitgezonden aan het einde van het jaar hier op Dance Radio. Met de lekkerste 100 classics, echte oldschool classics. Nooit van gehoord? Zeker afstemmen. Zo direct <laughs> einde van het jaar pas. De Downtown Dance Show. met Zoals het ook kan. Een lekkere electro. 19th Fleet. Dit is de Star Raid. In the future, man will no longer play video games for fun. Spacecraft traveling at the speed of light will be armed with deadly lasers, pitting man against man in interstellar dogfights to the end. This is the game mannen van 19th Fleet, Star Raid uit 1985 op Midnight Sun Records. Een lekkere electro, hoe zullen we noemen? Een eh, electro space hip hop. Goedenavond, mocht je dit zijn ingeschakeld. Dit is de Downtown Dance Show hier op eh, Dance Radio. We zijn live met de lekkerste oldschool tracks. En van electro gaan we even lekker naar de funk. Ik neem je mee van 1985 naar 1983. New York City. De mannen zijn zeker geen onbekenden. En ik heb het over de Fatback Band. Met de grote hit in dat jaar. Is This The Future? Het is leuk als je inderdaad een verkeerde draaitafel instart. <laughs> Maakt niet uit. We gaan hem niet onderbreken. We gaan nog even door met The eh, Brother Supreme. We can't be held back. Dan komen we zo direct terug bij de Fatback Band. When Brothers brother supreme, supreme brothers are front And that side girl fight To be on a job, too deaf to be whack Too hot, sore when we step in the place It's like an empty step, oh, when a new crew Tearing up on the chalk Cause when it comes to MC, we invented the art That we will always ride with it, brother supreme. And we can't be held back. not too deep. They're meant for all. Who here to keep them in their mind? That's the intent. And Put on a level, they can present my form of expression. Then you're confessing. Cool C the B is your obsession. Well, I'm a living legend, barely into my prime. Recognize the alteration of the riddle and rhyme. But never reaching my peak, but always known to impress. From KYG's the innovative poetry artist. I'm the squad of this era, gain fame from my skill. Referred by some as the most, and from the chillers to chill. Flow to Queen while it's here, like a king on a throne. Cause G's, the alternative. It's internationally known. Just feel like be all the time. you might perceive as being kind of blunt, but I won't front because in any battle i be at the front. I'm like a one man army, and I'm force the fury. I'm cool, C Don't be Your judge and jury, I'm the pinnacle of rap, the utmost peak. And you detect intellect every time I speak. I only possess the royalty of a sight, and I got more clout than Jacoby and Myers. Cold crushes my art, the ultimate in my field. Some people think I'm soft cause my thoughts concealed. Well, the truth and the fact is I can rhyme galore. Hey yo, K, tell the people what the G stands for. my personality, that is my clientele, and I always prevail. Uh, yeah, care the G. Well, I'm about to tell. Let's take a chill and listen close as the record twirls. I'm KRG is playing the G's for K-Rock's girls. Back onto the weekend, be a back room, get and it will be in half. Take a chill, cup close to the train. Still get on the pain. So convinced of the fact that I'll even swing. I'm not conceited, but the talent of the MC8. Make a feast to the stage when I step in the place. Supreme brothers of rock, and that means what I say. Then not waste your time to define. It's above your head. I won't come down to your level, so come up on mine if you can't comprehend. rise of this kind. The superior style enables you to resist. Too bad you can't bite that, but you can't call this. I'll always chill at the top, and my style is fly. Cause I'm the alterated prince from East and Wide. Supreme, We Can't Be Held Back. Exclusieve electro-rap op Street Talk Records uit 1985 met een drumprogramming van Entron. En Entron die ken je misschien wel, want die maakte in het jaar daarna de electro-klassieker Earthquake. Back on the track, de mannen van eh, Fatback, zoals ik al zei, uit New York.